Studenten in Utrecht maken zich op voor een lange nacht in het bestuursgebouw van de universiteit dat ze al de hele dag bezet houden. Ze eisen onder meer dat de basisbeurs niet wordt afgeschaft. Ook in Rotterdam houden studenten nog steeds een collegezaal bezet. De acties in Amsterdam en Nijmegen zijn voorbij. Nederland heeft interesse in een gestolen cd die Duitsland heeft... met gegevens over zwartspaarders in Zwitserland. Een verzoek om informatie is vandaag van Den Haag naar Berlijn gegaan. De Duitse regering heeft de cd aangeboden gekregen van een voormalige medewerker van een Zwitserse bank. De regering Merkel overweegt om het gestolen schijfje te kopen, mogelijk voor enkele miljoenen. Informatie over zwarte spaarrekeningen zou de Duitse fiscus tientallen miljoenen kunnen opleveren. Tegenstanders zeggen de regering dat de regering zich schuldig zou maken aan heling. Voorstanders vinden dat alles in het werk moet gesteld worden om belastingontduiking aan te passen. Als het aan president Obama ligt, komt er voorlopig geen nieuwe Amerikaanse missie naar de maan. In zijn begroting van voor 2011 stelt hij voor om geldverslindende projecten te schrappen. Een daarvan is het plan om in 2030 weer Amerikaanse astronauten naar de maan te brengen. Met het maanprogramma was ruim 100 miljard dollar gemoeid. Obama vindt het belangrijker om dat geld te besteden aan onderwijs en onderzoek. In delen van Haiti, waar de aardbeving de minste schade heeft aangericht, zijn de scholen weer opengegaan. In de hoofdstad Port-au-Prince is dat, niet, niet, dat nog niet het geval. Volgens het VN-kinderfonds UNICEF is het in de hoofdstad driekwart van alle scholen door de aardbeving verwoest. De scholen buiten Port-au-Prince hebben ook kinderen opgenomen die de hoofdstad zijn ontvlucht. Schaatser Marianne Timmer gaat niet mee als reserve voor de 500 meter naar de Olympische Spelen in Vancouver. Ze had liever ingevallen op de 1000 meter, waarbij ze op de vorige Spelen goud behaalde. Maar die afstand is Natasja Bruintjes als reserve aangewezen. Het weer opklaringen, vannacht vriest het licht, later in de nacht meer bewolking, af en toe natte sneeuw.